wanneer de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Vicepremier Kaag is in Suriname, sprak daar met de president en organisaties. Het was vanuit eh, kritiek, vanuit begrip, vanuit meedenken over de terreinen natuurlijk van bijvoorbeeld herstel. Wat dat allemaal in kan houden. Dus we hebben daar heel veel tijd aan besteed. De organisaties in Suriname zeggen dat de excuses wel onderdeel moeten zijn van een langer proces. Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbank. Eind vorige maand vroegen 120.000 mensen hulp. Dat is 30% meer dan vorig jaar. Opvolgt de organisatie door de stijgende energiekosten en de hoge inflatie. Ook mensen in loondienst komen nu steeds vaker in problemen. In Alkmaar zijn in een maand tijd vier vrouwen aangerand. Onder de slachtoffers is ook een meisje van 14. In alle gevallen werden de vrouwen aangerand door een man die voorbij fietste. Of het gaat om dezelfde man wordt onderzocht. En de eerste beelden van de Barbie-film zijn online gezet. In de film kruipt actrice Margaret Robbie in de huid van Barbie... en speelt Ryan Gosling haar vriendje Ken. Since the beginning of time... Since the first little girl ever existed... There have been dolls. But the dolls were always and forever baby dolls. Until dat het geen film gaat worden die je gezellig met je kleine nichtje kan kijken... wordt duidelijk uit de eerste toch wel grimmige beelden. De regisseur zei eerder dat ze wilde dat de film verstandige gesprekken zou uitlokken. En een acteur noemt de film een film die de dominante rol van mannen in de samenleving aankaart.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 I'm still learning your body. If I get too rough, then you can just tell me to. Take it slow. You know what it is right now. We are making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about Take one thing. Yeah. slow be if you're smart. La la la la. in the foundation Super Sounds of the 70s continues. allemaal fijne dagen en een